Het is allemaal nep en oneerlijk, maar soms hoor je een ander geluid. Het is al Sleep. stille nacht. Heb zijn geld goed geteld en aan zichzelf gedacht. Voor een viert juist, en fretten ze zich vol. Is dat voor het goede